Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een toenemend aantal scholen gebruikt kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Bijvoorbeeld lesmateriaal dat zich automatisch aanpast aan het niveau van een leerling... programma's die zelfstandig nakijken of algoritmes die fraudeurs opsporen. Zulke AI-gestuurde programma's kunnen werk uit handen van docenten nemen, maar er zitten ook risico's aan. De meeste scholen zijn daar niet bewust van, waarschuwt het College van de Rechten van de Mens. Leerlingen zouden daardoor onnodig veel risico lopen op discriminatie door algoritmes. In Hoek van Holland is gisteren een schietpartij geweest in een volle metro. Een getuige zegt tegen Omroep Rijnmond dat er een knal te horen was waarna er paniek uitbrak. De politie heeft twee verdachten van 20 en 21 jaar uit Schiedam opgepakt. Een van hen had een vuurwapen bij zich. Voordat er werd geschoten was er ook een opstootje, meldt de politie. Daarbij raakten twee mensen gewond. In Australië is een klein vliegtuig veilig geland zonder landingsgestel. Vlak na vertrek bleek dat het landingsgestel niet uit wilde klappen. Het toestel met drie mensen aan boord heeft daarna bijna drie uur rond de luchthaven gevlogen om brandstof te verbranden. De hulpdiensten stonden klaar voor als er bij de landing brand zou uitbreken. Ook waren meerdere mensen naar de luchthaven gekomen om te kijken. Het lukte de piloot uiteindelijk om het vliegtuig veilig te landen. Niemand is gewond geraakt. Joost Klein is weer terug in Nederland. De Songfestivalartiest reisde na zijn disqualificatie niet met de rest van de Nederlandse delegatie terug naar Schiphol, maar landde gisteravond op Lelystad Airport. Joost Klein werd gedisqualificeerd omdat hij een dreigende beweging zou hebben gemaakt naar een cameravrouw. Die zaak ligt nu bij het Zweedse Openbaar Ministerie. Het weer, de dag begint droog met geregeld zon. Later meer bewolking en ook kans op regen. Met lokaal ook hagel en onweer. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW.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 Er is een tweede vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd. De verwachting is dat er voor halverwege juni 1,3 miljoen doses geleverd worden. Het dodental na de instorting van een flatgebouw gisteren in het Russische Belgorod is opgelopen tot 15. Ook raakten zeker 20 mensen gewond. Rusland beweert dat het gebouw is ingestort door een Oekraïense raketaanval. De Universiteit van Amsterdam gaat vandaag weer open. Vanwege de studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza waren alle gebouwen vier dagen lang dicht. Het bestuur wil de komende weken in gesprek met verschillende groepen binnen de UvA.